Premier Rutte heeft al gezegd dat die avondklok of niet... hoopt dat mensen vanavond ook netjes thuis blijven. Dan roep ik iedereen op, met klem, om zich aan de avondklok te houden. In ieder geval tot er later deze week dan wel duidelijkheid is. In dat geval over de juridische basis. Het kabinet probeert er nu alles aan te doen om de avondklok overeind te houden. Ze gaan in hoger beroep en vragen de rechtbank om de avondklok overeind te houden tot die uitspraak er is. Op dit moment is daar ook een soort spoedrechtszaak over bezig en het is dus nog even afwachten. Een agent die in 2015 betrokken was bij de dood van Mitch Henriquez kan nu niks meer doen aan zijn straf. Hij was degene die Henriques in een nekklem hield en kreeg een half jaar voorwaardelijk. Hij ging in beroep omdat hij vindt dat je als agent nou eenmaal af en toe hard moet optreden. Verslaggever Roel Pauw. Het Hof vond dat daar ook grenzen aan zitten. Het geweld dat je toepast moet proportioneel zijn. En dat was het in dit geval dus niet. De bewuste agent heeft Henriques veel te lang in de houtgreep gehouden. En de Hoge Raad is het daarmee eens. De straf is daardoor definitief. Mogelijk wordt er over een maand een Nederlands coronavaccin goedgekeurd voor gebruik in EU-landen. Vaccinfabrikant Janssen uit Leiden heeft toelating aangevraagd bij het Europees Medicijnagentschap. Ze hopen dat er half maart een oordeel ligt en dat het vanaf dat moment dus gebruikt kan gaan worden. Het is de eerste wedstrijd met publiek sinds maanden. Maar toch loopt het bepaald niet storm voor NEC De Graafschap. mogen aanstaande zondag 1500 mensen het stadion in als proef. De directeur van NEC legde eerder uit wat er getest zal worden. Het kan zijn dat het ene vak, eh, bijvoorbeeld eh, recht achter mij, dat daar nog een sneltest plaatsvindt. Het andere vak is wel of niet met mondkapjes. In het vak in de hoek, daar mag je bijvoorbeeld wel of niet gaan bewegen en naar de catering gaan. Pas de helft van de kaart is verkocht. Hij denkt dat veel mensen toch een beetje angstig zijn. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 6. Het regent ook wat. Morgen overdag veel bewolking en overal in het noordoosten wat regen. Dan een graad of 10. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het spoedappel over de vraag of het ongeldig verklaren van de avondklok kan worden opgeschort... heeft actiegroep Viruswaarheid het gerechtshof in Den Haag gevraagd. Het zou vooringenomen zijn en zou moeten worden vervangen. Een wrakingskamer moet daarover besluiten. Wanneer die uitspraak doet is niet duidelijk. Onder meer op wegen van Tirol en delen van Tsjechië naar Duitsland... is chaos ontstaan door nieuwe coronamaatregelen. Iedereen moet daar een negatieve testuitslag laten zien... en dat heeft lange files tot gevolg... waar ook vrachtwagens in staan met bijvoorbeeld medicijnen. En in een kanaal bij Sluis in Zeeland is een lichaam gevonden. Vermoedelijk is het de vermiste Ischelle van de Velde... die sinds half december wordt vermist, zegt de politie. Het weer, morgen veel bewolking, in het noorden soms regen. Een temperatuur een graad of 10. feels hit me differently when they hit you, baby. Still could never get you that AC. Sneaking in school just to get by you. I'm obsessed with the scent on you. Coco Chanel on your neck, with your body in check.